Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Justitie wil niet zeggen wat voor veiligheidsmaatregelen er worden genomen om Nabil B. te beschermen nu hij vrijkomt. Nabil B. is de kroongetuige in het Marengo-proces... en heeft zijn straf al grotendeels uitgezeten. Maar B. moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden... vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. Hij kan alsnog door het Hof in theorie een langere straf opgelegd krijgen. Dan zou hij terug de cel in moeten. En hij moet beschikbaar blijven voor justitie om te getuigen... in het hoger beroep van het eh, Marengo-proces... dat eigenlijk inhoudelijk nog eh, van start moet gaan. Hij moet dus in de buurt blijven, zijn mail lezen. Er eh, zijn allerlei voorwaarden, maar hij zit niet meer in de gevangenis... als het goed is, na vandaag. Via zijn advocaat laat Nabil B. weten blij te zijn dat hij vrijkomt. Bij een Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 20 mensen gedood. Een bom werd gegooid in een dorpje in de regio Donetsk... waar veel mensen bij elkaar waren gekomen om hun pensioenen op te halen... zegt president Zelensky op Telegram. Hij roept westerse landen opnieuw op om niet stil te blijven... en extra sancties op te leggen aan Rusland. En een mijlpaal voor Ethiopië, want daar is de grootste dam van Afrika in gebruik genomen. Hij is 1800 meter lang en is gebouwd in een zijrivier van de Nel. De bedoeling is dat de dam miljoenen huishoudens van stroom moet gaan voorzien. Er is alleen één probleempje. En dat is dat bijna de helft van de 135 miljoen inwoners... niet is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Maar daar ligt wel een plan voor klaar, vertelt correspondent Alice van Gelder. Het is wel echt een, een droom van Ethiopië en ook wel van uh, premier eh, Abiy. Goed voor de economische ontwikkeling. Ehm, en ze willen ook eh, stroom gaan opwekken om te exporteren naar buurlanden... zoals Kenia en, en Eritrea. dus grote plannen met eh, met, deze dam. Ja, en op die gigantische dam is ook kritiek inmiddels, vanuit Egypte en Soudaan vooral. Want die landen zijn bang dat Ethiopië straks de hoeveelheid water in de Nijl gaat bepalen. Waar veel inwoners van afhankelijk zijn. Het weer dan nog bewolkt met veel regen, vooral in het oosten van het land. In het zuidwesten is het vaker droog, met nog kans op een zonnetje. In het zuiden is het rond de 20 graden. In de rest van het land 14 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 16 kilometer file tussen Muiden en Knoopend Eemnes. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Knoopend Holendrecht en Breukelen een uur vertraging nog steeds 11 kilometer file. Door een eh, politieonderzoek zijn drie rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog anderhalf uur. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoopend is weer 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.